Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Door een verkeersongeval bij Wilhelmina-dorp in de buurt van Goes... zijn volgens de politie 16 mensen gewond geraakt. Een aantal van hen is er ernstig aan toe. Er zijn ook kinderen bij betrokken. Er zijn meerdere auto's bij het ongeluk betrokken, waaronder een busje. Wat er precies is gebeurd op de N256 is nog niet duidelijk. De weg bij Wilhelmina-dorp is in beide richtingen afgesloten. Dat duurt nog tot laat vanavond, zegt de politie. De Rabobank houdt er rekening mee dat klanten binnenkort helemaal geen rente meer krijgen over hun spaargeld. De rente is nu al heel erg laag met 0,03 procent. Bij de Europese Centrale Bank is de rente al negatief... en dat betekent dat bedrijven en banken moeten betalen als ze hun geld daaronder brengen. De ECB hoopt zo de economie te stimuleren... maar volgens de Rabobank heeft het ook negatieve gevolgen voor particulieren... omdat ook de pensioenfondsen er last van hebben. Bij een steekincident in een woning in Den Haag is een jongen van tien gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de 48-jarige moeder ook aangehouden als verdachte. Zij is gewond en naar het ziekenhuis gebracht. En Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. Hij bleef in de sprint landgenoot Danny van Poppel voor. Het was eh, weer de eerste wegwedstrijd voor Van der Poel... die de laatste maanden vooral bezig was met mountainbiken. En de Belg Tim Wellens is de nieuwe leider in de Binkbank Tour. In de etappe van vandaag door de Ardennen was hij de snelste. En door de bonificatieseconde neemt Wellens de leiderstrui over van de eer Sam Bennett. Het weer nog te trekken een aantal buien over het land. Vanavond nemen de buien af en gaat ook de wind wat liggen.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 Esa es la forma en que vivo, activo. Que se jode que no ta ta ta ta ritme van Zandvoort. On a day I'm going to Malta to big hotel. In the morning I go down uh, to eat a breakfast. I tell a waitress I want uh, two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna do piss under my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want a fork. She tell me everyone you want a fork. I tell her you don't understand, I want a fork on the table. She say you better not fork on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. I live in. until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright.